Daarnaast wil de burgemeester af van de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Die is omstreden vanwege de hoge kosten. Baggerbedrijf Boscalis is begonnen met het wegpompen van 5000 ton olie uit een olietanker voor de Marokkaanse kust. Het schip liep vorige week vast en kapseisde. Als de tanker breekt dreigt een milieuramp voor de stranden van Marokko en de Canarische eilanden. In het westen van Libië zijn de lichamen gevonden van een Britse man en een Nieuw-Zeelandse vrouw. Ze hadden schotwonden. De lichamen lagen bij een olie- en gascomplex. Het Libische leger heeft twee Amerikanen vastgezet in het hoofdkwartier van het leger in Benghazi. De identiteit van de Amerikanen en de reden waarom ze vastzitten is nog onbekend. Een Facebookpagina waarin wordt opgeroepen de dierenbult te vinden die een kat in Amersfoort met vuurwerk heeft mishandeld is offline gehaald. Volgens RTV Utrecht is dat gebeurd op verzoek van de eigenaar van de kat. Die vond dat de actie uit de hand liep. De eigenaar zou bang zijn dat mensen het recht in eigen hand nemen. Pensioenfonds ABP hoeft dit jaar waarschijnlijk niet te korten op de pensioenen. Dat zegt een onderzoeksbureau dat de dekkingsschade van de pensioenfondsen bijhoudt. Ruim 30 andere pensioenfondsen dreigen wel kortingen te moeten doorvoeren per 1 april. Als een pensioenfonds op 31 december een dekkingsgraad had van minder dan 104,3, moeten er maatregelen worden genomen. Het weer, het is vrijwel overal droog. De komende uren daalt de temperatuur tot een graad of vijf. In de ochtend trekt een gebied met regen over het land. Daarna breekt even de zon door, maar later volgen opnieuw buien.